Twee uur. hier in Boekraat met het NOS Journaal. De inkoop en productie van mondkapjes in Nederland komt te traag op gang... waarschuwen ziekenhuizen, brancheorganisaties en fabrikanten in de NRC. Ze hebben scherpe kritiek op de samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid... en het Landelijk Inkoopcentrum. Die centrale inkooporganisatie werkt volgens betrokkenen te bureaucratisch waardoor het veel te lang duurt voordat besluiten worden genomen. Gisteren werd bekend dat beddenfabrikant Auping en luchtfilterproducent Afpro vanaf eind april miljoenen mondkapjes gaan produceren. De directeur van Afpro zegt in de krant dat zijn bedrijf twee weken geleden al had laten weten dat de productie kon worden opgezet, maar dat de toestemming van het ministerie pas woensdag kwam. De Tweede Kamer gaat weer vaker vergaderen. Ook over zaken die niet met de, de coronacrisis te maken hebben. Het parlementaire werk lag de afgelopen tijd grotendeels stil. Alleen over de bestrijding van het coronavirus is wel gedebatteerd. In het gebouw van de Tweede Kamer zijn ruimtes geschikt gemaakt... om op afstand van elkaar te kunnen zitten... zodat er ook weer andere overleggen gehouden kunnen worden. Vanwege de crisis werkt de Tweede Kamer ook door in het meireces... van 24 april tot en met 11 mei. Minister Hoekstra van Financiën is de zeer tevreden over het financiële noodpakket van 500 miljard euro... dat de eurolanden de afgelopen avond met elkaar hebben afgesproken. Landen die zwaar getroffen zijn door de coronacrisis kunnen een beroep doen op het geld. Volgens Hoekstra kunnen ze met de miljarden heel veel doen... om de gezondheidszorg en het midden- en kleinbedrijf te ondersteunen. Hij is ook blij dat er geen eurobonds komen. De discussie over deze gemeenschappelijke Europese obligaties, waartegen Nederland zich fel verzet, wordt later gevoerd. Het weer. Helder met wat sluierwolken en weinig wind. Minima vannacht tussen 1 en 7 graden.